Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Niet alle ouderen die geld mislopen door de verhoging van de AOW-leeftijd... hoeven te worden gecompenseerd. De voordelen van de verhoging wegen op tegen de nadelen... zegt de Centrale Raad van Beroep. De zaak was aangespannen door een groep mensen die met vervroegd pensioen waren... voordat werd besloten om de AOW-leeftijd te verhogen. Zij lopen honderden euro's per maand mis. Voor gedupeerden met een laag inkomen is er wel een overbruggingsregeling. Duitsland waarschuwt dat Turkije niet moet proberen de doodstraf in te voeren. Volgens de woordvoerder van bondskanselier Merkel kan het land het lidmaatschap van de Europese Unie dan wel vergeten. De onderhandelingen met de EU worden dan meteen beëindigd. De buitenlandcoördinator van de EU waarschuwde ook dat Turkije de doodstraf niet moet invoeren, omdat het land dan geen EU-lid kan worden. Turkse aanklagers zijn begonnen met het ondervragen van 27 generaals die zijn opgepakt na de mislukte koepoging van vrijdag. Volgens Turkse staatsmedia wordt ook de verdachte koepleider verhoord. Er zijn in totaal 103 generaals en admiraals opgepakt die betrokken zouden zijn geweest bij de koepoging. Sinds de mislukte staatsgreep heeft het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken al bijna 9000 mensen uit hun functie ontheven, onder wie 8000 politiemensen. Verder zijn 30 gouverneurs en 50 andere hoge bestuursfunctionarissen ontslagen. De dader van de aanslag in Nice was mogelijk geïnspireerd door IS... maar er is tot nu toe geen bewijs gevonden dat hij contact met die organisatie had. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Cazeneuve heeft dat gezegd tegen RTL. We kunnen niet uitsluiten dat hij labiel en gewelddadig was... en dat hij zeer snel is geradicaliseerd, zei Cazeneuve. Onderzoekers zeggen dat op de computer van de verdachte sites zijn gevonden met geweld en onthoofdingen. Het weer, zonnig zomerweer met vandaag 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het lang warm. Morgen 25 tot 30 graden. Woensdag plaatselijk 34 graden en dan is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort, drie kilometer langzaam rijden tussen Diemen en Muiden. De andere kant op richting Amsterdam, tussen Naarden en Muiden-Oost. Zes kilometer door bergingswerkzaamheden, de linkerrijstrook is dicht. De Koentunnel is gedeeltelijk dicht richting de Nieuwe Meer. Bij de Koentunnel staat een te hoge vrachtwagen. A15 Gorkum richting Nijmegen tussen afrit Arkel en afrit Leerdam, vier kilometer. De N403 Loenen-Hilversum is nog steeds in beide richtingen dicht door technische problemen aan de brug. Tussen Loenen en Oud-Loos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 start living dangerously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 smile. That's all I ask of you. Is that too much?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 about to go down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

você. Chora, Gata, tá, me liga, mais tarde tá tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Gustavo Lima e você A galera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 gostou, joga a mão pra cima e balança aí!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 不。 tall, sunny one so true. I love you, Sunny. Thank you for the truth you let me see, Sunny. Thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand, then a rock